omdat ze op zoek waren naar een man die een jong meisje een oneerbaar voorstel had gedaan. Pas nadat ze de deur hadden ingetrapt ontdekten de vier dat de man er helemaal niet woonde. Daarna renden ze weg politie is nog op zoek naar hen. De mannen waren het huis binnengevallen vanwege een bericht op Facebook. Daarop stond een naam en een foto van een man uit Harderwijk... die een jong meisje een oneerbaar voorstel had gedaan. Doordat de genoemde naam veel voorkomt, ontstond verwarring, denkt de politie. Mediaparkbeheer heeft excuses aangeboden aan de NPO en de NOS... voor de stroomstoring gisteravond op het Mediapark in Hilversum. De bedoeling was dat alleen in het gebouw van Beeld en Geluid de noodstroom getest werd... maar dat veroorzaakte grote problemen op andere delen van het park. Rond 11 uur gingen alle publieke radio- en tv-zenders uit de lucht. Het was de grootste storing in jaren. Wat er precies misging is nog onduidelijk, het wordt nog onderzocht. De mensenrechtenorganisatie Ter de Zon heeft duizend volwassenen... onder wie 20 Nederlanders betrapt op een poging tot kindersekstoerisme. Onderzoekers van de organisatie deden zich voor als een Filipijns meisje... dat via een webcam bereid was tot seksuele handelingen. Mogelijk kan de manier van werken van Ter de Zon als uitlokking worden gezien. In dat geval is het juridisch lastig om vervolging in te stellen. In Russische steden hebben nationalisten gedemonstreerd tegen migranten. Onder meer in Moskou en Sint-Petersburg gingen demonstranten de straat op. Volgens de betogers zijn de buitenlanders vaak criminelen en pakken ze banen af. Vooral migranten uit de Caucasus en Centraal-Azië worden door de nationalisten gehaat. In Rusland is het vandaag Eenheidsdag, een feestdag die tolerantie moet stimuleren. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als jonge mensen tegen tolerantie. In Moskou werden zo'n 30 mensen gearresteerd, onder meer voor het gebruik van nazi het weer opklaringen vanuit het zuidwesten. Vanavond en vannacht in het noordwesten en noorden enkele bui. Morgenochtend even zon, maar vanuit Zeeland gaat het opnieuw regenen. De wind draait naar zuid en neemt toe naar matig tot hard. En het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad met een lengte van 4 kilometer of langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen knooppunt Diemen en Muiderslot 4 kilometer. A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ook 4 kilometer na een ongeluk. En daar is één reis ook dicht. Een stuk langer is de file op de A9 richting Alkmaar. Daar staat door een ongeluk tussen de knooppunten Raasdorp en Velsen 12 kilometer. Bij knooppunt Velsen is de ook afgesloten. Op de rijbaan richting Diemen staat tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen 5 kilometer. De ring Amsterdam A10, daar staat 10 kilometer file tussen Osdorp en Knoop Watergasmeer. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 5. A13 richting Rotterdam tussen Delft-Zuid en Knoop Kleinpolderplein 4 kilometer. A16 richting Rotterdam op de parallelrijbaan tussen Knoop het Ridderkerk en Terbrechtseplein 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. En verderop 5 kilometer bij Moordrecht. A27 Utrecht richting Almere. Tussen knooppunt Rijnsweert en Beeldhoven 4. En richting Utrecht staat 5 kilometer bij Beeldhoven. A28 Utrecht richting Amersfoort.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 Love is a real motherfucker, yeah. Good dog. Listen, got to go to a disco. Throw your troubles away. Dance to the music got the DJ playing. Well, alright. And then the lights come on. Yeah. Like you knew they would.